Twee uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Roemenië is mogelijk de Picasso teruggevonden... die in 2012 samen met zes andere werken... uit de Rotterdamse kunsthal werd gestolen. Onderzoek moet nog uitwijzen of het inderdaad om de Picasso gaat. Het schilderij is gevonden door de Roemeense schrijfster Mira Veticu. Zij woont in Nederland en publiceerde in 2015 een boek over de roof. Nadat haar boek onlangs in het Roemeens is vertaald... ontving ze een anonieme brief... waarin de verstopplaats van de Picasso werd onthuld. Wie de brief heeft verstuurd is onduidelijk. President Trump heeft het rampgebied in het noorden van Californië bezocht. De regio wordt al een week geteisterd door natuurbranden. Trump bezocht de plaats Paradise, die volledig door het vuur is verwoest. Inmiddels zijn 71 lichamen geborgen, nog duizend bewoners worden vermist. Niemand had kunnen denken dat dit ooit zou gebeuren, zei president Trump op de rampplek. Eerder zei hij dat de grote schade die de natuurbranden hebben aangericht... te wijten is aan het enorm slechte beheer van de bossen. In Athene zijn demonstranten slaags geraakt met de politie... tijdens een herdenkingsbijeenkomst van de studentenopstand van 1973. De mobiele eenheid zette waterkanonnen en traangas in... Zo'n 10.000 Grieken herdachten de opstand tegen de militaire dictatuur 45 jaar geleden. Ook in de Griekse stad Thessaloniki waren rellen na afloop van een herdenkingsmars. De jaarlijkse herdenking loopt vaker uit de hand in Griekenland. En bij demonstraties tijdens de intocht van Sinterklaas gisteren... zijn zeker 19 mensen in het land opgepakt. De politie moest ingrijpen op plekken waar zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet elkaar troffen. De landelijke Sinterklaas-intocht op de Zaanse Schans verliep rustig... 30.000 mensen kwamen daar de Sint verwelkomen. Volgens de burgemeester van Zaanstad zijn er vier mensen opgepakt... onder meer voor verstoring van de openbare orde. En dan het weer. Het is vannacht helder en koud.